4 uur. Mariette Krol met het NOS-journaal. Binnen de Amerikaanse regering wordt stil verzet gevoerd tegen president Trump. Dat schrijft een anonieme hoge functionaris uit het Witte Huis in de New York Times. Volgens hem of haar doen veel hoge ambtenaren alles wat ze kunnen... om Trumps verkeerde beslissingen te dwarsbomen. Ze vinden zijn leiderschap onbesuist, tegenstrijdig, bekrompen en ineffectief... Trump zelf heeft woedend gereageerd... maar hij kreeg al vaker kritiek uit eigen gelederen. Zo bleek deze week uit een boek van journalist Bob Woodward... dat adviseurs amper vertrouwen hebben in de capaciteiten van de Amerikaanse president. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, komt vandaag naar Nederland. Hij zit in Spanje, waar hij anderhalve week geleden werd opgepakt. De Spaanse politie heeft de afgelopen dagen lokale getuigen in de zaak gehoord. B heeft zijn uitlevering aan Nederland niet aangevochten... en zal bij aankomst op Nederlandse bodem worden gearresteerd. De Europese Unie heeft 4 miljoen euro toegezegd om te testen of Zuid-Limburg geschikt is voor de Einstein-telescoop. Dat is een meetstation onder de grond dat zwaartekrachtgolven moet gaan detecteren om meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal. De provincie Limburg wil de telescoop al, graag, al langer graag hebben... maar de testopstelling die nu wordt gebouwd kost zeker 14 miljoen euro. Het weer nog. Vanuit het zuiden trekken regenbuien over met kans op onweer. De komende ochtend ook nog regen en veel bewolking...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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise but I to the van ZFM.